7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Thijs H., de man die verdacht wordt van het doden van drie mensen in Zuid-Limburg en Den Haag... is onder behandeling geweest bij een GGZ-instelling in Maastricht. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Hoe lang en waarvoor hij werd behandeld is niet duidelijk. De politie denkt dat H. verantwoordelijk is voor de dood van twee wandelaars op de Brunsemerheide en de dood van een vrouw in Den Haag. De 27-jarige Thijs H. komt uit Limburg, maar woonde sinds twee weken in Den Haag. Medeoprichter Chris Hughes vindt dat Facebook en Mark Zuckerberg te machtig zijn geworden. In een artikel in de New York Times schrijft hij dat het sociale netwerk moet worden opgebroken. Marks macht is ongehoord en on-Amerikaans, aldus Hughes... die Facebook 15 jaar geleden samen met Zuckerberg oprichtte. Hij wijst daarbij naar problemen met privacy, invloed van Russische trollen... nepnieuws en opruiing. Volgens Hughes moeten Facebook, Instagram en WhatsApp weer uit elkaar worden gehaald. Ook pleit hij voor een nieuw overheidsorgaan dat de privacy van internetgebruikers in de gaten houdt. Steeds meer jongeren zijn slachtoffer van seksuele afpersing via internet. Vorig jaar kwamen ruim 1600 meldingen binnen bij de jongerenhulplijn Help Wanted. Meer dan de helft van de meldingen werd gedaan door jongens en jonge mannen. Ze werden stiekem gefilmd terwijl ze online seksueel contact hadden. Na afloop dreigden de afpersers het filmpje online te zetten... tenzij de slachtoffers zo snel mogelijk geld zouden overmaken. En de acht leerlingen van het Ichters Lyceum in Driehuis... mogen hun examens niet op hun eigen school afleggen. Ze waren volgens het Haarlems Dagblad betrokken... bij een uit de hand gelopen eindexamenstunt. Daarbij is voor 60.000 euro schade aangericht aan lokale en meubilair. De betrokken leerlingen moeten hun examens op een andere locatie maken. Ook zijn ze niet welkom op de diploma-uitreiking in juni... en worden ze aansprakelijk gesteld voor de schade. Ze krijgen een dikke rekening thuis gestuurd. En dan het weer. Vanavond trekken de meeste buien weg. Alleen in het zuiden wordt het niet helemaal droog. Morgen begint de dag bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon vaker door. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met A10 een half uur vertraging. De A9 naar Alkmaar. De rijbaan is dicht aan een ongeluk bij de Wijkertunnel. Waarschijnlijk tot 9 uur vanavond. Vanaf Raasdorp tot Beverwijk drie kwartier vertraging. Omrijden kan via de ring A10 en de A7, maar niet zonder file. De A9 Alkmaar richting Amstelveen.